Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom zeggen de Consumentenbond en vijf milieuorganisaties. Steeds meer elektriciteit wordt opgewekt in kolencentrales, omdat kolen goedkoop zijn. Van de vijf grote energiebedrijven scoort Eneco nog het best met een 6,2 als rapportcijfer. Het minst groen is Essent, dat bedrijf krijgt een 3. In Oostknollendam in Noord-Holland zijn twee auto's in vlammen opgegaan. Ze zijn van de fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Wormerland, waartoe Oostknollendam behoort. Vanavond houdt de gemeente Wormerland een discussiebijeenkomst over de opvang van asielzoekers. Of de autobranden daarmee te maken hebben is onduidelijk. Als informatieavonden over de komst van asielzoekers nog vaker worden verstoord... dan kunnen het besloten bijeenkomsten worden. Dat zei burgemeester Snijders van Haarlem bij Pauw. Hij is voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. Snijders ging in discussie met Constant Kusters van de Nederlandse Volksunie. Die zei dat hij activisten naar informatieavonden blijft sturen, ook als ze besloten zijn. Het dodental van de aardbeving van gisteren in Pakistan en Afghanistan blijft stijgen. Tot nu toe zijn zeker 275 doden geteld, vooral in Pakistan. Duizenden mensen hebben de nacht buiten in de ijzige kou doorgebracht uit angst voor naschokken. Vlak voor zonsopkomst was er nog zo'n schok. Hulpverleners hebben moeite het bergachtige rampgebied te bereiken. De FNV heeft het afgelopen jaar bijna 60.000 leden verloren, blijkt uit een overzicht van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met 1 miljoen leden blijft de FNV nog wel veruit de grootste vakvereniging. Daarna komt het CNV met bijna 300.000 leden. Die vakcentrale wist zijn ledenaantal redelijk op peil te houden. Het aantal mensen dat lid is van een vakbond daalt al jaren, vooral onder jongeren. Het weer, veel zon, maar in de loop van de dag neemt de hoge bewolking toe. Het blijft wel droog en het wordt 14 tot 19 graden. Morgen veel bewolking met af en toe wat regen, maar daarna volgt weer een aantal droge dagen met geregeld zon. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad al vertraging op de A6, Lelystad richting Muiden. De rijbaan is dicht tussen eh, Lelystad Noord en Almere Buiten Oost. Verkeer in Flevoland heeft de N302 als alternatief. Het verkeer vanuit het noorden kan beter omrijden vanaf Emmeloord via Zwolle. Op de A7 hoorn voorbij voor wormer 7 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda. Voor knooppunt Polderplein 3, A27 Breda-Utrecht bij Lexmond 7 kilometer. En langzaam alweer op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken.